Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een psychiatrisch patiënt die in 2017 iemand doodstak in de metro in Amsterdam was onterecht vrijgelaten. Het staat in een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Philip O. stak in 2017 een willekeurige voorbijganger van 38 dood. Hij was al tien jaar in beeld bij instanties en had ook geregeld vastgezeten. Volgens de inspectie werd O. al die jaren niet goed behandeld doordat de instanties niet goed samenwerkten. Minister Dekker zegt dat er inmiddels maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. De meeste gemeenten bemoeien zich niet met het uiterlijk van de pieten tijdens de Sinterklaas-intocht. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Een gezant van de VN heeft gezegd dat de overheid zich meer moet mengen in de discussie. Vooral omdat veel van de intochten lokale subsidie krijgen. Van de ruim 120 gemeenten die werden ondervraagd... zijn er maar 12 die aanpassing van Zwarte Piet stimuleren. In Washington verhoort het congres vandaag voor het eerst getuigen... in het afzettingsonderzoek tegen president Trump. Die verhoren zijn openbaar en live te volgen via Amerikaanse nieuwszenders. Een van de getuigen vandaag is Bill Taylor, een Amerikaanse topdiplomaat in Oekraïne. Hij verklaarde eerder dat Trump militaire hulp had bevroren... om Oekraïne te dwingen een onderzoek te beginnen naar de zoon van Joe Biden. Een politiek rivaal van Trump de politie heeft al zeker 22 aangiften binnengekregen... van mensen die zijn afgeperst met naaktbeelden... door een groep jonge criminelen uit Leiden. Er hebben zich nog meer mensen gemeld die mogelijk ook nog aangifte doen. De verdachten zijn tussen de 15 en 18 jaar. Ze deden zich op internet voor als meisje... en vroegen de slachtoffers, vaak leeftijdgenoten, om naaktfoto's. Daarna dreigden ze de foto's openbaar te maken als er niet werd betaald. Het weer langzamerhand op steeds meer plaatsen droog. Morgen wisselend bewolkt, in het zuiden wat regen. En het wordt een graad of 7.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 Op de A22 van Beverwijk naar Velzen... daar is de Velzertunnel tijdelijk dicht door een te hoge vrachtwagen. Dan de A27 naar Almere bij Hilversum 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. Het verkeer heeft er last van de buien die er overheen zijn getrokken.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 Dance Dance Radio. Don't you stop it. goedenavond mensen. Vijf minuutjes over de klok van vijven. Ja, we waren een beetje laat. Maar we zijn aanwezig. Pablo en James. Goedenavond uh, eh, CFM. Ja, ook welkom. We gaan er wat moois van maken mensen. Beetje slecht weer. Veel file. Moeilijk eh, de binnenstad inkomen, zeg maar. Maar we zijn net binnen. Ik denk voor CFM net na het nieuws. En de, de, verkeersinformatie. Oké, goed. Maar eh, we gaan nog een beetje installeren hier. Ik zet alvast even een nummertje op. Informatie, eh, nou ja, geen formatie eigenlijk. Mevrouw Chic. een formatie. Ja, toch wel, hè? Chic. Pablo, chic was een formatie, toch? Ja, toch? ah, nou, komt hij aan. Thank you. lekker nummertje. Ja, toch Paolo? Bidden? Ja, ja, we zijn er weer. ik hoor je. <laughs> goed? Ja, hij staat nu weer helemaal, eh, helemaal perfect. Ook een hele goede middag uh, met de allen aan de andere kant van de lijn. We gaan het weer heel gezellig maken. Een gezellige middag hier tezamen met Pablo Lacoste en ondergetekende natuurlijk aan de andere kant. James Hendry, speciaal voor jou. Dankjewel, dankjewel. Ik heb eh, klaarstaan Houdini. Gaan we even mee... We zijn nog niet, we zijn nog niet helemaal goed geïnstalleerd. Nee, ik hoor hier en daar wat piepjes, maar ja, ja, dat is zo opgelost met zo'n technicus als jou. <laughs> Ja. Ja, dat moet zo op te lossen zijn. We gaan een beetje toveren. Ja, gaan we doen. And I always had to be home by 10, right before the fun was about to begin. Crowds of people lined up inside and out, just for one reason to rock the house. But in the daytime, the streets were clear. You couldn't find a good freak anywhere, cause. Friends come out at night, friends come out at night. out at night. They like to wear leather jackets chains and spikes. They wear rips and zippers all in their shirts. Real tight pants and fresh mini skirts. All kinds of colors running through their head. And you can just about spot a freak anywhere. But then again, you could know someone all their life. And might not know they're freak unless you see them at night. Cause freaks come out at night. Freaks come out at night. Freaks come out at night. Freaks come out. Freaks come out at night. is jumping, the place is packed, and when the crowd's like this, I'm ready to rap. But before I can buzz around on the mic, freaks are all over me like white on rice. Freaks come in all shapes, sizes, and colors, but what I like about them most is that they're real good lovers. They do it in the park, they do it in the dark, but most freaks are known for breaking hearts. You can never tell what a freak is thinking of, and you may never catch a freak without at least one glove. They don't walk, when they step, they strut, and nine times out of ten, they drive you nuts. Take my advice, you don't stand a chance. Freaks are so bad, they got their own dance. So if you wanna live a nice, quiet life, do yourself a favor, don't come out at night. Cause freaks come out at night. Freaks come out at night. hut, hut, hut. Maar op een gegeven moment houdt het ook een beetje op natuurlijk. Maar wij houden voorlopig nog niet op, want we zijn nog even bij. je En eh, dat allemaal tot een uur of zeven geloof ik. Klopt dat? Ja, klopt. Ja, gezellig bij je. Als je nou in de auto zit of relax eh, achter je kantoortje nog eh, bezig bent. Hou nog even vol. Wij zijn in ieder geval bij je. We gaan even naar een oudje. Even wat herinneringen ophalen uit het jaar 1995. Ik heb het over Tina like it because I like the group. It's because I like music a lot. Uh, dance. Radio. Dance radio. Dance radio. Radio. Radio. your tomorrow. je vast en laat je nooit meer gaan. Zo. Never let you go. Oftewel, ik zal je nooit meer laten gaan. Blijf toch even bij ons. in the air, but but you can you can't touch it. It surrounds you. It surrounds you. What what makes it different is, is that it touches you, perhaps in a way that escapes the rationality of things. Yes, it's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with a story to tell. It's it's the tale of, of dance radio. Dance radio, and it continues. Yeah! hell yeah! Now. now die hoppelt voorbij. Zo. Gaat snel, hè? Gaat heel hard. Niet normaal. Maar voorlopig staan er nog een paar mensen eh, in de auto... Eh, die wat langzamer aan moeten gaan. Oké, natuurlijk. <laughs> Ja, uh, halen maar weg daar, hè? Het zit helemaal vol. Zo. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, hoor. Maar eh, ik las vanmorgen ergens dat de kilometers omlaag gaan. Oh ja, oh god. Dus dat wordt overdag nog langzamer aan ik weet niet hoe laat je dan van huis moet gaan. Maar als je de radio aan hebt, dan zijn we ook altijd bij je. Dus ik niets te vrezen. Ik snap er helemaal niks meer van. <laughs> ik heb 40 jaar lang niks over stikstof gehoord. En in duikt het zomaar uit het niets, duikt het op. En moeten ze langzamer gaan reizen, zodat ze weer kunnen gaan bouwen. Ja, bouwen aan de toekomst. Hé? Ja. Het zal wel. <laughs> Wij gaan in ieder geval door. Speciaal voor jou heb ik wat leuks op tafel liggen. We gaan een beetje swingen. We gaan een beetje high beats doen. Vandaag een beetje ongewoon, maar speciaal voor jou. Tot 7 uur. Hip. Start, dancing. I like to dance. I want to dance. I'm here to dance. Dance radio. Dance Radio. Radio. Radio. Radio. zitten. Lekker swingend achter de stuur. En als je nou in de file zit of niet, het maakt allemaal niet uit. Lekker gewoon swingend naar huis toe. Zit je al voor je bordje? Doe dan maar gewoon rustig aan. Lekker muziekje op de achtergrond. En genieten. Ik heb een soepje meegenomen. Kijk, ik moet het alleen maar met een eh, broodje pindakaas doen. Hey. Daar, daar uh, pleegden ze moord voor, hè, vroeger. <laughs> ja. Maar ja, je kent die reclame nog wel, hè? Daar word je heel sterk van. Zo is dat. You can't touch it. But it touches you. Ah, I can just move to it. Dance radio. Oh, I love it. And it continues now. Mevrouw Shannon. snelle stopper. <laughs> ja, het gaat hard, jongen. Je wil niet weten. Kijk, zie je? Ja, je had iets speciaals van Prins, eh, zag ik, of niet? Ja, ik heb eh, wat meegenomen. Eh, ik heb zelf wel twee nummers van hem meegenomen. er zijn wat nummers die nog ja, in de startblokken stonden, uh, zoals gezegd. Okay. En uh, er waren daar een paar eh, die opgenomen waren in de studio... en die nog, er nog lagen en nog niets mee was gedaan. Okay. Eén daarvan is Seven. Deze, hè? Luister maar eens. Oké. From the capital of Holland, reaching every major city with only the best flavors. Best flavors. This is Dance Radio. All seven and we'll watch them fall. stand in the way of love and we will smoke them all with an intellect and a savoir faire. No one in the whole universe will ever compare. I am yours now and you are mine and together we'll love through all space and time so don't cry. One day all seven will die. love. Eh, van CFM. Kun je je melden op de website? is leuk. Ja, toch? Zeg even waar je bent en eh, wat je aan het doen bent. En eh, wie je bent en hoe lang je al luistert en dat soort dingen. Ja. Wij zitten in ieder geval hier lekker droog ja, binnen. Het is, wel droog hier. Ja, het is een beetje druilig weer buiten. Een beetje zo'n beetje ja, spetterend, regenend. een beetje behoorlijk. Overwegend, ja, een beetje koud, koud. Een beetje mhm. windje. Maar uh, waar houden we je warm? Nog steeds, achter de knoppen. James Hendry. If you know the truth, you'll, you'll recognize the lies. We are DR Dance Radio. Nummer Walk On By. 9 minuutjes voor de klok van 6 mensen. Nou ja, ik zie alweer 8 minuutjes. zeg ik? 8 minuten, ja. Ja, hij tikt rustig. Eh, stap voor stap verder. En terwijl de klok aan de andere kant is aan het tikken... gaan wij ook hier eh, rustig verder in de studio. Ik hoop dat het een beetje opschiet eh, in het verkeer voor jou. Ja, ja, ja. Want wij zitten hier speciaal voor jou. Ook voor jou in de auto. Dus zet hem gewoon rustig wat harder. Dan. Dan. Prepare yourself. You are about to get funked by Dance Radio. Af en toe valt het tegen, af en toe valt het mee. Dit is de versie van eh, Chaka Khan. Hello, happiness. my self-control People tell me to be flawless People tell me not to let myself evolve And I think I don't really get it I think it's all just a peculiar game And soon I'll wake up and I'll forget it obsessen. We hebben net een eh, foutje gemaakt hier met een van de spelers. Dus Jacques Khan komt na de, na de uuropener. Na zessen, zeg maar. it's weird. We don't, we don't think so. This is how, this is how we do it.